Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim 454 miljoen dollar. Een rechter in New York legde hem vorige week 354 miljoen dollar boete op... maar door de rente is daar 100 miljoen bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld aan leende... Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is... moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom. En die is ongeveer even hoog. De maanlander Odysseus is waarschijnlijk omgevallen. Gisteren kwam de maanlander van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines... als eerste commerciële lander ooit op het oppervlak van de maan. Maar waarschijnlijk is hij bij de landing blijven haken en vervolgens gekanteld. Op dit moment proberen ingenieurs de eerste foto's binnen te krijgen. Aan boord van de Odysseus zit apparatuur om toekomstige maanlandingen met mensen te onderzoeken. De Brennerautobaan in Oostenrijk is weer open. Door de hevige sneeuwval werd de weg gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden sindsdien stil. De snelweg loopt van Innsbruck naar de Brennerpas in Italië. De ANWB kreeg veel meldingen van Nederlanders die vaststonden na een vakantie in Noord-Italië. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde daarom dekens, eten en drinken uit. Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn weer onwettig volgens de Amerikaanse regering. Minister Blinken zei tijdens een persconferentie dat hij teleurgesteld is over de bouw... en dat het de veiligheid van Israël juist verzwakt in plaats van versterkt. De nederzettingen door Israëlische kolonisten werden onder de regering van Trump wel goedgekeurd. Het weer. Hier en daar valt af en toe een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Komende dag regen en bewolkt met af en toe wat zon en het wordt rond de 8 graden.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 Girl. your funny stuff, but does he know how to wind you up? you can. You can reach me by saying. ZFM. rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want a ticket to the nearest parade.